Eh, in die fase zitten we nu nog niet, omdat uh, nu we nog een hele hoge graad hebben van, eh, van, van besmetting. Veel hoger bijvoorbeeld ook dan Duitsland. En dus ook om die reden zullen we eerst moeten dalen voordat dat weer verantwoord mogelijk is. Mensen in Duitsland moeten nu nog een negatieve test laten zien als ze bijvoorbeeld willen winkelen of voor een dagje uit. Maar de regering wil hier snel vanaf. Correspondent Wouter Zwart. Tegelijkertijd neemt het vaccinatiebeleid hier grote vaart aan. En dan zie je dat eigenlijk vrijwel alle deelstaten zelf ook al besloten hadden om iets voor gevaccineerde mensen eh, te doen. Nu ligt er dus een voorstel. Dat moet eh, de komende twee, drie dagen inderdaad nog door de bondskamers. Maar de kans is zeer groot dat die ja, versoepelingen voor gevaccineerden dit weekend misschien al kunnen ingaan. De jongen van 12 die vanmiddag in Tilburg werd aangereden door een auto is overleden. Hij wilde op zijn fiets een drukke kruising oversteken toen hij werd geraakt door een auto. De jongen is op straat gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een bijzondere melding vanavond voor sommige mensen die online naar de dodenherdenking keken via NPO Start. Door technische problemen kregen ze in hun scherm verbindingsfout pannenkoek te zien. Volgens de NPO is het een intern grapje en had het niet mogen gebeuren. Van ruilen komt huilen. Nou, niet voor Mike uit Zeeland. Hij begon met een Pokémon-kaart en gaat net zo lang door totdat hij een Porsche bij elkaar heeft geruild. Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel met auto's, maar uh, Porsche is altijd wel mijn lievelingsauto geweest. Dus ik dacht, nou, doe eens gek. Ik heb er ook nog nooit in gereden, dus eh, ik ga gewoon naar een Porsche toe ruilen. Nou, die Porsche die heeft hij nog niet, maar hij is al wel lekker op weg. Dit is de 13e rel. Dat is een eh, nieuwe iPhone 11. Maar in de tussentijd heb ik ja, het begon met teenslippers en uh, tussendoor een dartboard, pet, horloge, PlayStation 4, tennisrackets. Eh, ja, van alles en nog wat eigenlijk. Het volgende ruilartikel krijgt Mike van Oranje fan Johan Flemings. Wat hij krijgt is nog geheim, maar het is in ieder geval iets groots, zegt hij. Het weer. Vannacht gaat het iets minder waaien en klaart het wat op.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 Girl, you got it going on. Yeah, yeah, yeah. I like the way you work it, I the bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up the way you work it. No diggity. I got the bag it up. Yeah. I like the way you work it. No diggity. I got the bag it up. I like the way you work it. No diggity. You got the bag it up. like a candle and its flame bring back the light like a candle and its flame bring back the light 106.9 ZFN Mm, mm-hmm.